Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Pas op met nep-webshops. Daarvoor waarschuwt de politie zo in aanloop naar de feestdagen. De politie ziet dat er dit jaar een stuk meer aangifte is gedaan van internetoplichting. Met het meldpunt daarover van de politie vertelt wat je kunt doen om te voorkomen dat je in zo'n nepshop tuint. Let goed op reviews. Hè. Dus als je een website ziet die je niet kent, let goed op reviews. Ga bijvoorbeeld naar Trustpilot. Eh, zoek naar contactinformatie, Maar kijk ook of de prijzen realistisch zijn. Als een aanbieding te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. En op politie.nl hebben we ook de mogelijkheid om eh, de verkoper te checken. Je kunt zien of er al eerder meldingen gedaan zijn tegen bijvoorbeeld zo'n eh, zo'n webwinkel. Maar waarschijnlijk zijn er nog veel meer slachtoffers van internetoplichting, want maar één op de vier doet aangifte. In Spanje zijn 39 mensen opgepakt voor het plunderen van winkels. Die zijn getroffen door het noodweer. Ze zouden spullen hebben meegenomen uit winkelcentra. Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds druk op zoek naar vermisten. Bij die hevige overstromingen in Spanje zijn zeker 95 mensen om het leven gekomen. En het wordt weer een stuk relaxter om de trein naar Londen te pakken. Vanaf 10 februari gaat er weer een directe trein tussen Amsterdam en die Britse hoofdstad. Ja, nu gaat dat niet vanwege werkzaamheden op Amsterdam Centraal. En moet je er in Brussel uit voor een paspoortcontrole. In februari zijn die werkzaamheden dus voorbij en kun je dus in één keer door. En dan nog dit. Een bekend fenomeen heeft weer eens de liefde gevonden. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Joe Exotic and this is Sarge. He was like a mythical character living out in the middle of bumfuck Oklahoma who owned 1,200 tigers and lions and bears and shit. Come here, love me. <laughs> Matt spoken, good looking, love to party and have fun. I don't think we're done blowing shit up today. I don't figure you are. <laughs> Ja, misschien ken je het wel. Joe Exotic uit de Netflix-hit Tiger King. Hij runde in Amerika een dierenpark met tijgers en andere grote wilde katten. En inmiddels zit hij al jaren in de bak voor dierenmishandeling... en het plannen van de moord op een dierenrechtenactiviste die zijn tent wilde opdoeken. In de gevangenis heeft hij nu iemand leren kennen. Het is een Mexicaanse medegevangene van half zijn leeftijd. De twee zijn inmiddels verloofd en willen zo snel mogelijk trouwen, zegt de tijgerkoning op zijn socials. Het weer en nog, het is grijs, maar het blijft wel droog. In de loop van vanmiddag breekt vooral in het zuiden zuiden af en toe de zon door.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 When I go, when I go, when I go, come see my spirit fly. Give my life, give my life. Direction. can have the best of life. With all this I'll give you. Yeah, yeah, yeah, uh, pure love that gold can't assholes.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 Hey, hey, I wanna be a rock star. double, trip up, fall on your face. Don't hold back. We think it's time you get up. Rush time, back and sit up, the monkey pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world, you holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, holding back. the time has come to time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button.